De staking van schoonmakers bij de spoorwegen breidt zich uit. Op steeds meer plaatsen worden de treinen niet schoongemaakt. De staking begon maandag in het zuiden van het land en moet volgens de vakbonden vandaag landelijk worden. Schoonmakers eisen meer loon, een betere reiskostenvergoeding en meer scholing. Ook vinden ze de werkdruk te hoog. De actievoerders zeggen dat ze vroeger met z'n veertienen een trein schoonmaakten... terwijl het nu met hooguit acht mensen moet gebeuren. Schoonmakers zijn niet in dienst van de NS, maar van schoonmaakbedrijven die worden ingehuurd. Ze verwijten de NS dat hij te veel op de contracten wil bezuinigen. In Griekenland is een landelijke staking begonnen tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Het trein- en luchtverkeer ligt plat en veerboten naar de eilanden varen naar mondjesmaat. Ook ambtenaren hebben het werk neergelegd. Daardoor zijn onder meer scholen en gemeentehuizen gesloten. In ziekenhuizen worden zondagsdiensten gedraaid.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 it's a long van ZFM. is mine. 要我。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 als hart en verward zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw De zijn en de dag zonder.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 internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. And have a little faith in me.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 los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 of color. I see.